De Amritsja Highlands zijn van oudsher de thuisbasis van mysteries, moonshiners en muziek. De Amritsja Rich Runners met If I Hit the Lotto. feel this way. But now that I do, I'll just give it all. Crossroads met de act van de maand. De emotionele kwetsbaarheid in haar stem is het handelsmerk van Connie Smith. Dat blijkt ook uit songs als Nobody But A Fool en Just On Time. is het favoriete album van de maand. Zoals beloofd in het eerste uur, Sierra Ferrell met Jeremiah. Ook een song waarmee ze YouTube veroverde. 20 jaar geleden opgenomen. Op 11 september 2001 stond Reckless Kelly gepland in de studio. Niet wetende hoe de dag zou eindigen nam de band uiteindelijk 16 nummers op. Tussen de door, aan de televisie gekluisterd om naar de verschrikkelijke gebeurtenissen van die dag te kijken. Millions Reasons is een van de songs. van deze week. Rudy Arman brengt op een fraaie combinatie van piano en orgel een geïnspireerde versie van Chris Christoffersens klassieker Help Me Make It Through the Night. Take the ribbon from my heart Shake it loose and let it fall Laying soft against my skin like the shadows on plezierige, interactieve verhalen vertellen die traditionele geluiden combineert met een moderne twist. Ben Klik met Meet Me on the Dance Floor. You won't find me at the bar. No, no. Tears and beers just ain't my style. I'll throw a 20 in the band tip jar to play a song that makes you smile. We all know what honky tonks are for. So you can meet me on the dance floor You can meet me on the dance floor hmm. Why don't you two-step over here Now, now Electric sliding close to me The beat is driving and I'll let you steer and sweep me off my two left feet. <laughs> Do-si-do until our feet get sore. So won't you meet me on the dance floor? Sterren van toen wordt teruggeblikt op het verleden. Songs van acts die zijn overleden of gestopt zijn. Haar eerste singles werden in 1977 geproduceerd. Ze bereikte respectabele hitparade-noteringen. Ze beheerste talrijke stijlen en was verhoudingswijs moeilijk te klassificeren. If I Were Only Her Tonight... close, but not too close, as the band plays soft and low. There's a faraway looking in de jaren 80 haar grootste hits. Vervolgens kwam ze in de jaren 90 in het stuk niet meer voor. Jammer, luister maar naar songs als Don't Touch Me en I'll Walk Before I Crawl, die van recente datum zijn. Your hand is like a torch each time you touch me. That kenmerkende geluid van Dory Freeman. Ze is in topvorm op haar vierde studioalbum 10.000 Roses. Opgegroeid in een familie van muzikanten in de Blue Ridge Mountains en geprezen door Rolling Stone als een van de meest authentieke vocalisten die de afgelopen jaren uit de heuvels van het zuidwesten van Virginia zijn voortgekomen. Michaele Finne is een Zweedse singer-songwriter. Haar muziek is onlosmakelijk verbonden met Amerikaanse rootsmuziek. Dat is duidelijk te merken in Package, Full of Heartache. Spotlight. Twee bekende namen uit de Canadese muziekscene zijn Blackie and the Rodeo Kings en Blue Rodeo. Ze zijn aanwezig met Reinventing the Wheels of Love en de cover van de Rodney Crowell song Till I Again, Control Again. just like the sun Country muziek uit alle windstreken. Vanaf het moment dat de Australische zangeres Rachel Whitchurch het podium betreedt... weet ze de aandacht van het publiek te trekken. Met andere woorden, ze hangen aan haar lippen. Love Comes Back Our Way is een prachtig voorbeeld van haar kunnen. There'll be times when I think I just need a drink And I've never even tried And all I feel is pain, you probably feel the same. And we just try and try. And most folks would leave, cause it's easier to grieve the loss of something great. conceptalbum van Sturgill Simpson dat het verhaal vertelt van een gescheiden stel tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. De ballad of Dude en Juanita bevat zelfs een gastplek voor de 88-jarige Willie Nelson in het fraaie Juanita. There's an ocean of hovering over me. is all I see. I'm coughing fever and shivering too. All that's keeping me alive is the thought of losing you. Juanita, when I found you, I was at my end. So hold on, Juanita. I'll find you in. You are the ocean. I am a grain of sand in waves of motion. A violent and craven man. But the day that I found you Come washed over the storm. sun came up, the soft blue eyes, and the moon in arms so warm. Juanita, where'd your mama get that name? There's no senoritas from the mountains saw one. She wouldn't be pretty as you, with black hair so long, soft eyes so I'll find you waking. Ik sluit het uur af met de man waarmee ik het eerste uur begon.